Herman Vriend met het NOS-journaal. De kans bestaat dat zeer sterk adviseert wiet en hash met meer dan 15% THC in de categorie harddrugs onder te brengen. En volgens minister Schippers neemt het kabinet dat advies mogelijk over. THC is de werkzame stof in wiet en hash. Volgens de commissie is het aandeel THC de afgelopen jaren sterk gestegen en bevatten wiet en hash in Nederland nu vaak 18% van die stof. De Italiaan Mario Draghi is benoemd tot nieuwe president van de Europese Centrale Bank. Hij volgt de Fransman Trichet op die in oktober vertrekt. De benoeming van de Italiaan loopt tot 2019. De 63-jarige Draghi is nu nog president van de Italiaanse Centrale Bank. Het Van Gogh Museum in Amsterdam gaat vanaf oktober 2012 een half jaar dicht. Het museum moet worden verbouwd om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. De topstukken zijn in die periode te zien in de Hermitage in Amsterdam. Het gaat onder meer om 75 schilderijen. Het Van Gogh Museum is met anderhalf miljoen bezoekers per jaar het best bezochte museum van Nederland. De VVD'er Fred de Graaf wordt voorzitter in de Eerste Kamer. Hij is de enige die zich voor de functie heeft gemeld nadat huidig voorzitter Van de Linde bekend maakte te willen stoppen. Volgende week moet de Graaf nog officieel worden gekozen, maar dat is een formaliteit. De 61-jarige de Graaf zit acht jaar in de Eerste Kamer en hij is ook burgemeester van Apeldoorn. Er komt definitief een zwarte lijst van vrijwilligers die binnen jeugdclubs de seksuele gedragscode hebben overtreden. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft daarvoor toestemming gegeven. De lijst maakt het voor pedoseksuelen die als vrijwilliger in de fout zijn gegaan moeilijker om over te stappen naar een andere club. De zwarte lijst is al jaren in voorbereiding. Het weer... Vandaag buien. In de loop van de middag trekken die buien naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen op. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File in de Randstad op de A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen 4 kilometer. En de andere kant op tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein 3. A10 West naar Zaanstad 2 kilometer voor de Koentunnel. En de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Maarn en de Uithof 10 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op staat de kijkersfile. Dus in de richting van Amersfoort 5 kilometer tussen knooppunt Rijnsweert en Den Dolder.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 Claro que no. Los jóvenes más chulos del pueblo Spanso, vos sowieso. 40 house chorizo. Bocadillo con manchejo. Dat is fabajejo. El anus del diablo. Dat is the costa de eso. El anus del diablo. Dat is the costa de eso.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 Does he ease your mind? Or does he break your stride? Did you know that love could be a shield? Yeah. The middle of the night, is he gonna be by your side? Or will he run it high? You don't know cause things ain't clear.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 don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't No, no, no. We're moving. ZFM Zandvoort. me get that by Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner.